Mark Visser met het NOS Journaal. In Brussel worden wacht. Om twee voor acht werd er een minuut stilte in acht genomen op de luchthaven Zaventem. Dat is het moment dat daar de eerste bom afging. Nabestaande overlevenden en het Belgische koningspaar zijn bij die herdenking aanwezig. Om elf over negen is er ook een minuut stilte op metrostation Maalbeek. Bij de aanslagen in Brussel bliezen drie terroristen zich op. 32 slachtoffers kwamen daarbij om het leven. Ruim 300 mensen raakten gewond. Een nieuwe raketlancering van Noord-Korea is volgens de Verenigde Staten en Zuid-Korea mislukt. De raket explodeerde enkele seconden na de lancering, zegt een Amerikaanse legerwoordvoerder. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie weet nog niet welk type raket Noord-Korea wilde afvuren. De lancering valt samen met een gezamenlijke militaire oefening van Amerika en Zuid-Korea. Het noorden beschouwt dat als een repetitie voor een invasie. In een winkel van Action in Heerlen is vannacht een ramkraak gepleegd. Rond drie uur reed een auto door de gevel. Schade is groot. Volgens de politie gaat het om een gestolen BMW met een Duits kenteken. Het is nog niet bekend wat er uit de winkel in Heerlen is gestolen. De daders zijn nog voortvluchtig. Windmolens draaien verlies door gebrek aan wind. Dat blijkt uit een rondgang van het AD bij windenergiebedrijven zeggen dat 2016 een dramatisch windjaar was. En doordat de stroomprijs momenteel laag is, komt het gebrek aan wind extra hard aan. Ook dit jaar is volgens de bedrijven slecht begonnen. Januari is de meest winderige maand, maar dit jaar was het maar de helft van wat het normaal zou moeten zijn. Volgens weerkundigen zijn de schommelingen lastig te verklaren. Zeker is dat de klimaatverandering bijdraagt aan een rustiger weerbeeld in Nederland. Het weer, het is eh, vandaag zonnig. Wel in de loop van de middag vanuit het zuiden wat meer bewolking... en kans op regen bij een graad of 12. Morgen opnieuw zonnige periode. Later vanuit het zuiden wat bewolking en 11 tot 15 graden. Dit was het NOS DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het aantal files in de Randstad begint heel snel af te nemen en het was al niet echt een hele drukke ochtendspits. Op de A1 Amersfoort Amsterdam 10 minuten extra tussen Knoop het Hoeverlaken en Ebrugge. Op de A4 Den Haag Amsterdam rijdt het nog langzaam tussen Zoeterwoude Rijndijk en Roelof De A10 West, daar was een ongeluk bij Osdorp. Vanaf de Koentunnel rijdt het nog langzaam naar Den Haag en naar de A1, maar dat zal niet lang meer duren.